Het NOS nieuws van 12 uur. Maar het NOS journaal. VVD-leider Rutte wijst de kritiek van onder meer PVV, SP en CDA op het regeerakkoord van de hand. Volgens hem zijn afspraken acceptabel en is er een evenwichtig pakket. Hij kreeg vooral kritiek op de plannen voor de inkomensafhankelijke premie in de zorg. Sommige groepen gaan veel meer premie betalen, maar volgens Rutte moet je ook kijken naar andere maatregelen... zoals het verhogen van de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en andere belastingmaatregelen. Hij blijft erbij dat de koopkracht voor de laagste inkomens 0,2% omhoog gaat... en dat mensen met een inkomen van boven een ton er 0,6% op achteruit gaan. Rutte werd hard aangevallen door PVV, SP en CDA. PVV-leider Wilders vindt dat Rutte zijn excuses moet aanbieden... voor het breken van verkiezingsbeloften. De politie heeft naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond zo'n 100 tips gekregen over de rellen in Haren. Elf mensen zijn herkend. Hun foto's zijn inmiddels van de site van het programma afgehaald. Twee tips gingen over de mishandeling van de 84-jarige man die met een stoeptegel op zijn hoofd werd geslagen. In de uitzending werden beelden getoond van de railschoppers. 18 mannen en een vrouw werden duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. ABN AMRO en ING vervangen vanaf volgend jaar de betaalpassen door een nieuwe versie waarmee contactloos betalen mogelijk is. De pas hoeft dan niet meer in een betaalautomaat gestoken te worden, maar kan er tegen aangehouden worden zonder een pincode in te voeren. De twee banken willen deze nieuwe vorm van betalen invoeren voor bedragen tot 25 euro. Het kan niet onbeperkt. Na twee of drie keer op een dag contactloos betalen... moet bij de volgende keer voor de veiligheid de pincode weer wel worden ingevoerd. Het geld wordt direct van de rekening afgeschreven. Er wordt nog gewerkt om deze techniek ook in mobiele telefoons toe te passen. En dan het weer, steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden. Morgenmiddag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch...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 Nee. Hoe komt dat? Je hebt me te lang wakker gehouden vannacht. Hoe? Wie? Ik? Goedemiddag luisteraars, Zandvoort luncht. Woensdag 1 november... Oh nee, eh, het is woensdag 31 oktober, sorry. Ik wou, ik wou wel te vlucht naar november toe, maar dat is morgen pas, ja. Ja, het is Halloween. Het is nog steeds oktober. Esther, als je luistert, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Gefeliciteerd. Een van, onze vaste luisteraars, dames en heren. Helemaal in Maarsen, kun je nagaan. Hoe wereldberoemd wij zijn met dit programma. Ja. Helemaal te gek. Dus we gaan het weer doen. Twee uur lang. Zandvoort luncht. En daarna natuurlijk nog een paar uurtjes vernieuwjaren. Hoewel, dat wordt half vinyl dit keer. Maar goed, wel met muziek uit het tijdperk. Dat scheelt alweer. Ja. Goed, nou, eh, dan gaan we maar muziek draaien, toch? Ja, dat lijkt me wel een goed begin. Ja, vind je een goed begin? Ja. Oké. Ja, toch wel. Nou, leuk. Nou, maar uh, beginnen. Ja. We hebben straks om half twee het weer. Verder eh, nog andere leuke dingen misschien. Dat zien we wel. Misschien komt onze razende reporter nog even langs. Via de telefoon of eh, eh, echt met een grote lijf van hem. Ik weet het allemaal niet. We zien het allemaal wel. Metropoolorkest. Je woorden missen doel, zijn lekker krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Je ogen zie ik meer hoe je het warm zou kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je blijft steeds vaker stil uit angst om niemand te bereiken. De wereld maakt je moe je durft er niet meer naar te kijken. En dus schrijf van de daken, want je stem dringt toch niet door. vaker naar dit programma luistert... dan weet u waarom het gaat. Het Metropoolorkest is een Nederlands omroeporkest. Uh, met name actief in pop, eh, jazz en alles wat iets meer zei. Eh, en het is een van de beste orkesten ter wereld op dit gebied. Ehm, en dat dreigt te verdwijnen. Het dreigt te verdwijnen omdat subsidies worden ingetrokken... En ja, zo'n orkest als dit mag natuurlijk niet verdwijnen. Want het is van een dermate grote klasse dat het echt nooit weg mag. Vandaar dat er een singeltje is gemaakt. Eh, het is al een tijdje om, maar ik kreeg het van de week toevallig toegestuurd. Ehm, eh, wereldwijd Orkest heet het singeltje. Het is gezongen door onder andere Edcilia Rombly, Treintje Oosterhuis... Eh, Leonie Meijer, verder de drie J's... Jennifer Eubank, Rutja Jacot, Paul de Munnik, Giovanka Hint... Eh, L.A. The Voices, uh, Glennis Grace, eh, Karin Bloemen en natuurlijk Lee Towers. En het liedje is geschreven door John Eubank en de tekst is van Han Koreneef. Dat is het team, team van songschrijvers natuurlijk ook, die veel doen voor onder andere Marco Borsato. Nou, het is een geweldig, een geweldig initiatief en dat singeltje dat... u kunt lid worden van die stichting van de vrienden van het Metropoolorkest. Dat doet u op metrofriends.nl. Ehm, dus je gaat naar metrofriends.nl. Zit niet te snoepen daar, joh. Dat hoor ik allemaal in de microfoon. Zet hem uit ook. Zo. Zit een beetje snoepjes te kauwen daar. Dat kan toch allemaal niet? Ja. Potverdorie. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Ehm, dat kunt u dus allemaal doen op metrofriends.nl. Het kost 35 euro per jaar. En daar krijg je een hele leuke cd cadeau. En je krijgt natuurlijk ook allerlei informatie. Nieuwsbrieven en zo over, over eh, wat er allemaal gebeurt met het Metropoolorkest. Nou, de moeite waard dus zou ik zeggen om dit orkest in, eh, in, in stand te houden jongens. Moet gewoon. in the Sweet Blockbuster. if you got long black hair. You come from behind, you go out of your mind. You better not go, you never know what you woman out from under your nose. Does anyone know the way to hear someone say? We just Funny ja, dat was de eerste hit van ze. En daarna kwam Papa Joe en toen hadden ze een beetje genoeg van dat teeny bopper geluidje. En toen gingen ze eigenlijk een beetje over op eh, wat ze toen ineens smalend de nichtenrok noemden. Eh, met onder andere natuurlijk ook eh, vertegenwoordigers daarvan als Gary Glitter. Nou, daar hebben we het maar niet over, over die viezerik. En eh, natuurlijk Bowie, die maakte zich daar ook een beetje, hield zich er ook mee bezig. Maar die, dat bandje, de Suite, dat, dat was wel een van de, de voorlopers daarin. En dat nummer, dat heette Blockbuster. Ze vonden al die, die, die stomme liedjes vonden ze maar niks. Het moest een beetje progressiever klinken, een beetje, beetje rockier. En nou, dat is toen ook gelukt. Het was een grote hit in de tijd voor de Suite, de Blockbuster. Yeah, the blockbuster. Okay. Ja, en hier is deze dag en deze week eigenlijk. Ik ga er een week cd van maken, want ik vind altijd zonde dat je te weinig van zo'n mooie cd kunt draaien. Dus ik ga er gewoon een week cd van maken. Eh, dus vrijdag hoort u er weer wat van. Is van Randy Newman. En dat is een geweldig, geweldig mooie plaat. Een soort verzamel-cd waar al zijn eh, grote werk, eh, als een mooie werk op staat. Hij heet Lonely at the Top. En we beginnen met een liedje dat heet Love Story. Randy Newman. I like your brother. I like your mother. I like you. And you like me too. We get a preacher. I'll buy rain have been with an accordion, violin, and a tenor who can. got to be straight. We don't want a bent one. He'll drink his baby brew from a big brass cup. Someday may be president. If things loosen up, you and me, you and me. you me, baby. I'll take a train into the city every morning. You may be plain, I think you're pretty in the morning. Yeah, some nights we'll go out dancing if I'm not too tired. Some nights we'll sit romancing, watching the late show by the fire. When our kids are grown, with kids their own, they'll send us away to a little home in Florida. We'll play checkers all day till we pass away. Lonely at the top heet de cd van Randy Newman. Ehm, en er staan eh, fantastische mooie nummers op. Het is, een, het is, een, verzamelaar die enkele jaren geleden uitkwam. Eh, Living Without You bijvoorbeeld. Things, it eh, think It's going to Rain Today. Fantastisch mooi nummer van hem. Mama Told Me Not To Come. Birmingham staat er natuurlijk op. Marie staat erop. Louisiana staat erop. Baltimore staat erop. Nou ja, je kunt het eigenlijk... Short People natuurlijk. Om maar eens even een paar hele mooie titels van iemand te noemen. Geweldig. Randy Newman... Eh, dat is de CD. En ik zei het al, we maken er een CD van. Kan ons het schelen. Ehm, nummer 1 in de Euro Breakdown van ZFM. Eh, <laughs> ik moet altijd lachen dat George van Dam altijd zegt. Eh, niet de betrouwbaarste. Hoe die samengesteld wordt, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dit staat nummer 1. En dat is best een lekkere plaat. Dan gaat het per slot van rekening om.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 Dames en heren. De plaatselijke of de eigen hitlijst van CFM Zandvoort. Ja. voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... ja, maar ik heb die opera gezien, niet musical, de verder Opera, maar ik kan me toch niet herinneren dat het zo hard komt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat nee, je dat, denkt. dat kan kloppen. <laughs> het was wel het stuk uit de Phantom of the Opera. Het was een live opname, dames en heren, van een eh, metal band die heet Holy Hell... Ja, dat is niet te geloven. En dat was natuurlijk de, eh, onze, vandaag onze stoffetje orenplaat. Eh, geweldig mooi gedaan, goed gedaan ook. Dus, eh, maar ja, je ziet het, die metal jongens, die kunnen toch echt wel muziek maken Ja. Sommigen. En de gastzanger was Eric Adams. Ja, dat zegt die mensen toch niks. Wie is nou, wie is nou weer Eric Adams? Ja. Oh, dat is die, die zanger van dat wat jou op, jou, op jouw gepikte t-shirt staat. Ja, nee, ik snap het. Ja, nee, het, komt weer, het komt weer heel duidelijk over. Ja, toch? Ze heeft namelijk een t-shirt aan, dames en heren. Dat kunt u misschien zien op de cam. Als u op de cam kijkt, kunt u het zien. Ze heeft namelijk een t-shirt aan van Manowar. Dat is die band waar wij vrijdag een week geleden geweest zijn. Waar ik nog koppijn van heb. Maar... Um... <laughs> De zanger daarvan deed mee in deze opname, live opname van Holy Hell. Het nummer dat heette dus ook The Phantom of the Opera. Nou, we dan toch stevig bezig zijn. Het is ook stevig weer buiten, lekker windje, mooi zonnetje. The Rolling Stones! Doom and gloom. jongens. Eh, de Rolling Stones, laatste nieuwe single van de heren. En eh, dat nummer dat heet Doom and Gloom. En dat blijft een geweldige plaat. Eh, of het een grote hit wordt, weet ik niet. Maar in ieder geval, ach, ik vind het mooi. Daar gaan we. Het weer in Zandvoort. Ja, het weer voor vandaag. Het is uh, wisselend bewolkt, af en toe wat zon temperatuur, eh, het wordt ongeveer een graad of 11 en de wind is zuidelijk kracht 5. En eh, de eerste dag van november, morgen dus, lijkt toch wel een eh, echte herfstdag te worden. Een krachtige wind, kracht 5, uit het zuidoosten en heel veel regen. En het wordt maximaal 10 graden, dus het is echt, echt, echt, echt, echt, echt een novemberdag somber en nat. Nou, dan blijven we binnen. Ja, ach. Ja, blijven we gewoon binnen.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 Dat die, die dat je denkt van, eh, ja, ja, kom. En dan zingt hij nog een liedje, en zinnetje. Dat is zo. Passenger heet die man, komt uit Australië. Is eh, een, Australische singer-songwriter. En eh, ik hoorde van de week dat hij in de mega top 50 van één klap op drie binnenkwam. Dus dat is, een, dat is toch wel een aardige prestatie. Let Her Go heet het, heet het liedje. En het is gewoon een heel mooi liedje. Ja, precies. Dit is Timmy Thomas. Echt een oude soulstamper. Ik heb hem al eens een keer eerder gedraaid, maar toen eh, kwamen we niet aan de zang toe. Dat hij nogal een lange intro heeft of zo. Get Together. Hele nummer. Ja, en wat meer mensen er problemen mee te hebben. Taylor Swift ook al, die komt ook niet meer bij elkaar. En hij vraagt zich af wanneer ze bij elkaar komen. Nou, nou, nou, wat een drama in de wereld, hè. Wat een drama. Dat op deze 31 oktober. Straks hebben we een kleine primeur in de uitzending. Dat is leuk, straks om kwart over één. Dus blijf luisteren. Geen muziek, maar een nieuwtje. Heel leuk. denk ik. Oké, Why Can't We Live Together heet ze dat prachtig liedje. Ja, is echt wel een box, hoor. Dat is geen, eh, dat is geen echte nummer. Hallo, ik niet zo in. Oké, we gaan weer even door met mooie muziek, want we hebben nog veel meer moois. En uh, band waar ik eh, persoonlijk ik nogal gek op ben, is de, is de Nederlandse band Raccoon. Ik vind het geweldig. Ik heb dit nummer vorige week ook al een keer gedraaid, maar ik doe het lekker nog een keer, want ik vind het zo'n mooi liedje. Eh, Raccoon, Nederlandse band. En van, eh, van de plaat eh, Liverpool Rain draaien wij het prachtige lied Don't Give Up The Fight. fight for no reason but your own. I never said the fight would be easy because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright. And I cry and I smile, I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. Please don't give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy because it won't. I will come look for you when this life is through with this body. Before for now, I still need to live, for we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father, so proud to be and I'll always be proud to be your brother. So may this be your song. dit mooi. Don't Give Up The Fight. het album Liverpool Rain. Een raccoon. Wat een geweldige band Niet te geloven. Ik eh, moet even weer een kleine eh, switch eh, uitvoeren, dames en heren. Tenminste, als ik mijn muis kan vinden. Ja, heb ik hem al. Gewel oh, de, de verkeerde. Nou, dan nemen we die. Dat is ook een leuke. Ja, tuurlijk is die leuk. Oké, okay, want wat gaan we doen? Jawel, we hebben niet voor niets een dag cd. Dus daar gaan we maar eens iets van draaien. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Oh, tijd worden. Dagcd. cd. tijd worden. Ik heb er al een nummer van gedraaid hoor. Ik bedoel, die eh, dat jij niet oplet, daar kan ik ook niks aan doen natuurlijk. Ik was even met andere dingen bezig. all the people dressed like Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me. outside. Santa winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the hij houdt ervan. Ja, <laughs> nou, is toch mooi dat je dat even weet. Hij houdt van L.A., oftewel We I Love L.A. Dat was Randy Newman, een nummer van, de, van onze, van onze dag-cd, wat de week-cd wordt. Maar goed, dat eh, maakt het uit. Dus elke drie dagen gewoon de dag-cd. Heel fijn, heel gezellig, eh, leuk. Ik ga even een oproep doen. Ja, ik ga, eens even, ik ga een oproep doen aan heel Zandvoort. Ja, ik ga een oproep doen aan heel Zandvoort. Luister, luister, we hebben hier straks het programma De Vinyljaren. En ehm, ehm, omdat we vandaag singeltjes gaan draaien. In plaats van LP's. Vandaag gaan we singeltjes draaien. Maar ik kom zo'n dop tekort. Met een plaat met, die singeltjes. Die hebben allemaal zo'n groot gat in het midden. Weet je wel. Nou, nou kom ik zo'n dopje tekort. Ik heb er één. Maar ik moet er twee hebben. Want ik heb twee grammofoons. Dus doe ik een oproep aan iedereen in Zandvoort. Kijk op zolder. Kijk waar je kunt. Of je nog zo'n dop hebt voor singeltjes met een groot gat. En breng die even bij ons gezellig. Als u het leuk vindt, ja, doe dat dan. Als je nog zo'n ding hebt toevallig. Dat zou ik leuk vinden. Nou, het is op mijn manier. Hè? Het is op mijn manier of het komt. Dopje voor singeltjes. Je weet het wel. Singeltjes. Ik zal, ik zal even laten zien. als u even op de webcam kijkt. Ik zal even... Oh nee, daar gaat het. Ik er niet bij. Nou ja. In ieder geval, u snapt best wel wat ik bedoel. Vooral de mensen die de vinyltijd nog kennen, die weten het allemaal wel. Toch? Zazie heet het meisje. En ze denkt, ze is gek, want ze denkt dat ze radio is. Turn me on. Zazie heet het meisje. En het nummer dat heet Turn Me On. Ja, oké. Eh, goed, nou, we gaan vrolijk verder. that I've seen. Why you talk to me? Your silly ways don't bother me. But I'm just saying, don't you? even niet de klok zien. Dat is heel vervelend. Maar dat geeft niet. Ik schuif de schaaf van zo Ja, precies op tijd.